Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Fotografe krijgt de belangrijkste prijs voor fotojournalisten... voor haar reportage over Syrische kinderen. De 26-jarige Yüksel maakte foto's van vluchtelingen in Turkije. Te zien zijn kinderen die werken in kleding- en schoenenfabrieken. Volgens de jury van de Zilveren Camera worden consumenten door de foto's met de neus op de feiten gedrukt. De premier van Roemenië trekt een spoedmaatregel over corruptie in. Dat gebeurt onder druk van aanhoudende massale protesten. De Roemeense regering had besloten dat corruptie van minder dan 45.000 euro niet meer strafbaar was. Dat zou nodig zijn om de overvolle gevangenissen te ontlasten. De Roemeense premier wil daarover nu een wetsvoorstel voorleggen aan het parlement. Tegen de corruptiemaatregelen werd deze week elke dag gedemonstreerd. Gisteren deden een kwart miljoen Roemenen mee aan de protesten. In Groningen is een deel van een boerderij ingestort. Dat gebeurde in Kolham in de gemeente Slochteren. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Het dorp ligt in het aardbevingsgebied en onderzocht wordt of daarmee een verband is. De boerderij uit 1850 werd verhuurd. Volgens de eigenaar was er niets dat wees op instortingsgevaar. Bovendien was het rustig weer en er waren geen aardbevingen geweest. In de Eredivisie heeft PSV in Alkmaar met 4-2 gewonnen van AZ. En daarmee blijft PSV in het spoor van koploper Feyenoord. Dat morgen speelt tegen Twente. Heracles was in Tilburg met 3-1 te sterk voor Willem II. En eerder vanavond won hekkensluiter Go Ahead Eagles voor het eerst dit seizoen een uitwedstrijd. In Nijmegen werd NEC met 2-1 verslagen. Het weer in een gebied met regen trekt van het zuiden richting het noorden.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 Thank you. Thank you. hosted by DJ Malzo. This is house music. House music. so much don't think you heard Come back next time for the hottest house vibes on the planet. Global House Vibes with, with DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo.